Gert Luc met het NOS Journaal. De arbeidsinspectie gaat bedrijven die asbest verwijderen strenger controleren. Uit inspecties blijkt dat er nog altijd veel mis is bij de asbestverwijderaars. Meer dan de helft van de bedrijven neemt onvoldoende maatregelen om zijn werknemers te beschermen tegen de schadelijke asbestdeeltjes. Komend jaar gaat de arbeidsinspectie controles uitvoeren met inspecteurs die zich alleen maar richten op asbestsaneringen. In Suriname is ophef ontstaan over de beslissing van president Bouterse om zijn pleegzoon gratie te verlenen. Romano M. werd in 2005 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens doodslag, beroving en het gooien van een handgranaat naar het huis van de Nederlandse ambassadeur. Volgens een Surinaamse topambtenaar speelden de familiebanden bij het besluit geen rol. en waren volgens hem goede juridische gronden om hem gratie te geven. De Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, waarschuwt voor cash trapping. Dat is een truc waarbij criminelen een plaatje zetten voor de geldsleuf van de geldautomaat. Er kunnen dan geen biljetten uitkomen en mensen denken vaak dat de automaat stuk is. Zodra het slachtoffer is vertrokken, halen de criminelen het plaatje weg en pakken het geld. De NVB raadt mensen aan om bij de automaat te blijven als er geen geld uitkomt en meteen de bank en politie te bellen. De Koerdische PKK wil dat de Koerden in het oosten van Turkije in opstand komen. Aanleiding voor de oproep is de Turkse luchtaanval van gisteren, waarbij 35 Koerden om het leven kwamen. De Turken dachten dat ze de PKK-strijders onder vuur namen, maar later bleek het smokkelaars te zijn. De PKK spreekt van massamoord en neemt geen genoegen met de Turkse erkenning dat er sprake is van een vergissing. In München is de uitvaart aan de gang van de zangeracteur Johannes Heesters. Zo'n 200 genodigden zijn bij de plechtigheid aanwezig en in de Duitse pers wordt er veel aandacht aan besteed. Later vandaag wordt Heesters begraven op het Noordfriedhof in München. Johannes Heesters overleed afgelopen zaterdag op 108-jarige leeftijd. Hij was de oudste nog actieve artiest ter wereld. Het weer, minder buien, steeds meer zon. Later vanmiddag weer bewolking en vanavond en vannacht regen. Vanmiddag is het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A5 Haarlem-Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en De Hoek. En op de A20 Rotterdam-Gouda tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Gouwen.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 my king Oh yeah, yeah. Where there's darkness I shine Shine a light And wheels of success remain I made it. I'm the world's greatest. I'm that little bit. I'm that little bit. Oh, yeah. With my legs against the wall.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 I'm the world's greatest. But my back's against the wall I can feel I'm the world's greatest I'm blinded I'm not sort of in the sky I'm not to be a of gold At the end of the rainbow I'm the world's greatest not my against the Locked door Now I can just walk I'm the world's greatest wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.